Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Meerdere grensovergangen met België worden geblokkeerd door protesterende boeren. Het zijn Belgische boeren die boos zijn over Europese landbouwregels... maar ook Nederlandse boeren die hun collega's steunen. Op de A67 richting Antwerpen bijvoorbeeld... daar staan zo'n 60 trekkers en vrachtwagens. En alle rijstroken zijn dicht. Toch, verslaggever Vincent van Rijn? Ja, het is een blokkade inderdaad, maar je kunt het ook wel een beetje omschrijven als een soort snelwegfestival. Ik zie eh, voor me een heel groot vuur, wat bomen in de middenberm, die staan in brand. Op een andere plek, zo'n 40 meter verderop, staan wat pallets in de brand. En eh, je hoort, ik ben even iets verder weggelopen, maar je hoort de muziek misschien wel. Die staat hier op eh, standje oerend hard. En eh, nou, verder ook veel kratjes bier, lege flesjes bier. En om die vuurkorven staan een ja, stuk of 50 mannen. Sommigen nog best wel jong, kun je beter jongens noemen. En sinds gisteravond blokkeren zij hier dus de grens. In Rotterdam is een derde lichaam gevonden onder de brokstukken van het appartementencomplex... dat maandag werd verwoest door een explosie en een brand. Het lichaam is nog niet onder het puin vandaag gehaald. Dat gaat zo meteen gebeuren, zegt deze verslaggever van Rijmond. Dan gaan ze hier kijken ja, waar eh, de hond is aangeslagen vanmorgen om half zes. Ehm, en straks om half tien eh, dan gaat het NFI hier eh, het, het lichaam, het, waarschijnlijk het derde lichaam hier onderuit het puin halen. Na de explosie in Rotterdam werden drie mensen vermist. Twee lichamen zijn eerder al geborgen. Flink schrikken voor mensen in bijvoorbeeld Amsterdam, Amstelveen en Hilversum. Zij krijgen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aanslagen door de brievenbus over 2021 en de jaren daarna. Het gaat bij elkaar om ruim 650 miljoen euro, zegt het waterschap. Het is een eindige bron van inkomsten. Als we dat geld niet hebben, kunnen we niet zorgen voor die droge voeten en dat schone water. En ja, het is ook de wet. Eh, Iedereen moet in Nederland belasting betalen. We kunnen niet voor de helft van de mensen zeggen... ach, u hoeft geen belasting te betalen... en de andere helft zeggen, ja, u mag er wel voor opdraaien. Ze zijn er zo laat mee door problemen met een nieuw ICT-systeem. Mensen die weinig verdienen kunnen er met een regeling onderuit komen. Het waterschap wil de achterstanden voor begin volgend jaar wegwerken. Het weer, een grijze dag met vrouw in het zuidenzon. Het wordt een graad of 9 vandaag. Dit weekend veel wolken met af en toe een kleine bui.